Door met het NOS-journaal. De eigenaar van de tanker die de olievervuiling in het Rotterdamse havengebied heeft veroorzaakt... wordt door het havenbedrijf Rotterdam aansprakelijk gesteld. Gisteren botste een olietanker van Oudfiel tegen een steiger... waarna er zo'n 200 ton zware stookolie in het water terechtkwam. De haven spreekt over een ernstige waterverontreiniging... in de derde petroleumhaven, de Wiltonhaven en de jachthavens van Vlaardingen en Schiedam. via de Nieuwe Waterweg is de verontreiniging terecht terechtgekomen in Maasluis en Hoek van Holland. Na de lekkage zijn meer dan duizend vogels besmeurd met olie. Tierenorganisaties proberen de vogels te vangen en schoon te maken. De man die vastzit voor de dodelijke aanrijding naar Pinkpop... merkte pas op het moment van de aanrijding dat er mensen op de weg zaten. Daardoor kon hij niet meer uitwijken, staat in een verklaring die zijn advocaat heeft verspreid. Na de aanrijding was Danny S. naar eigen zeggen in shock. Hij betreurt het dat hij niet is gestopt. Later meldde hij zich bij de politie. Bij het ongeval kwam één man om het leven, raakten drie mensen zwaar gewond. In het Duitse Noordhoorn over de grens bij Enschede zijn gisteravond drie Nederlanders gewond geraakt tijdens een WK-wedstrijd tussen Duitsland en Zweden. duel was te zien op een plein. Daar raakten twee van hen slaags met beveiligers. Eén had een gebroken neus en de ander verloor een paar tanden. De derde Nederlander raakte betrokken bij een vechtpartij met Duitse bezoekers. Moest naar het ziekenhuis met een gebroken kaak. Duitsland balanceerde gisteravond bijna de hele wedstrijd op de rand van uitschakeling. Pas op het allerlaatste moment schoot Tony Kroos de verlossende 2-1 binnen. En Engeland heeft zijn grootste zege ooit geboekt op een WK voetbal. Panama werd met 6-1 verslagen. Aanvoerder Harry Kane maakte drie doelpunten, staat nu bovenaan de topscorerslijst. Engeland staat nu samen met België bovenaan groep G. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer vanavond en vannacht blijft het overal droog. Koelt het af naar een graad of 11. Morgen af en toe zon bij maxima tussen de 19 en 22 graden. Vanaf dinsdag veel zon. Dan wordt het met 24 tot 27 graden zomers warm.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 with version. Music arms the food of love. Sounds to really make you rub and scrub. Sounds bang. Bang bang. on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and fly.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 All the man them a say them impressed. Niceness on what the girl them a wearing. All the man them a say you gone clear. Sweetness look how the girl them a dressing. All the man them a say them impressed. Niceness on what the girl them a wearing. All the man them a say you gone clear. Me come in love only girl them, love the girl them, whiny whiny Love all the girl them, love all the girl them, jumpy, jumpy, jumpy. Love all the girl them, love all the girl them, all of the girl follow me, follow me, follow me. Sweet, my sweet, sugar for my heart, me Sweet, my sweet, sugar for my heart, I'll never ever let you go.